en een voorspoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Na de uitzetting van 35 Russische diplomaten uit de VS... wil Rusland nu ook 35 Amerikaanse diplomaten de deur wijzen. Het voorstel ligt al bij het Kremlin, meldt het Russische persbureau TASS. Amerika besloot gisteren de Russische diplomaten het land uit te zetten... vanwege de heks in de Democratische Partij. Volgens de VS zit Rusland daarachter. De brandweer is bezig met een aantal woonboten in het Noord-Limburgse Gennep. Die hangen scheef door het snel zakkende water in de Maas. Gisteren voer een Duits binnenvaartschip bij Graven dwars door een stuw heen. Daarna zakte de waterstand naar het laagst mogelijke peil. De problemen op de rivier kunnen volgens de brandweer in het ergste geval nog twee weken duren. Het staakt het vuren in Syrië lijkt stand te houden. Aan het begin van de nacht waren er nog enkele gevechten tussen rebellen en het regeringsleger... Maar volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten verliep de nacht verder rustig. Het bestand lijkt daardoor voorlopig niet in gevaar te zijn. Dat betekent dat de geplande vredesbesprekingen volgende maand in Kazachstan nog steeds op de agenda staan. De voormalige jungle van Calais, waar duizenden vluchtelingen zaten, moet een natuurgebied worden. Op die manier wil de gemeente weer aantrekkelijker worden voor toeristen. Jarenlang woonden 7 à 8000 vluchtelingen in tenten en hutjes op het braakliggende terrein bij Calais in de hoop naar Engeland te kunnen reizen. Oud-Tour de France-winnaar Ferdi Kubler is overleden. Hij was 97 jaar. De Zwitser was de oudste nog levende winnaar van de Tour. Hij won in 1950. Vier jaar later eindigde hij als tweede. Nu Kubler is overleden is de Fransman Roger Waukoviac de oudste nog levende winnaar. Hij won de Tour in 1956. Die is nu 89. Het weer in het westen en noorden is het nog mistig of bewolkt. In de rest van het land vaak flink wat zon. Het is 1 tot 5 graden. Morgen op Oudejaarsdag is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Waarschijnlijk ook tijdens de jaarwisseling. En het wordt dan 3 tot 7 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, staat één flinke file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermals en Zalbommel 9 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is meer dan een uur. Het verkeer van Utrecht naar Den Bosch kan het beste omrijden via Gorkum en Waalwijk. Over de A27 en de A59.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 De top 100 van 2016 eh, van Europa. Dit uur zijn we begonnen met de nummer 87, Clean Bandit, samen met uh, met uh, Rockabye. En eh, deze plaat eh, die staat op het moment in eh, Nederland ook in de hitlijsten. In de Nederlandse top 40. En daar is hij goed voor een eerste plaats om precies te zijn. Zeven weken staat hij daar er pas in. En deze week dus op een eerste plaats in de Nederlandse hitlijsten. Maar in de Europese top 100 het jaaroverzicht kunnen we wel zeggen, staat deze plaat op uh, 87. Goed voor 179 punten. Wie ook op 87 staat is de nummer 86. Eh, ja, <laughs> je zou zeggen, hoe kan dat nou? Ja, nou, ga ik je uitleggen. Ze hebben allebei uh, net zoveel punten. Allebei 179 punten. En deze staat eh, net een plaatsje hoger. Omdat hij veel meer weken in de lijst heeft gestaan. En heb ik het over Jasmine Thompson met Adore. to the question, and it seems a nummer 85 van eh, dit jaar. Zet samen met eh, Aloe Blake met eh, Candyman. En daarvoor hoorde je Jasmine Thompson met Ador op 86. En de Candyman staat hier nog steeds tegenover me, toch Sander? Nou, reageer niet. Hij is afgeleid door een dame die er staat. Dat kan vaker gebeuren. Hey, de nummer 85 was goed voor maar liefst 180 punten. En die plaat daarvoor en die plaat daarvoor voor allebei voor 179. Ik heb je vraag niet helemaal uh, Nee, je was afgeleid door een dame. Daar kan ik eh, ook niks aan doen. Dat eh, gebeurt jou wel vaker, hè? Ja, klopt. Ja, ik weet het, ik weet het. Maar, hey, ehm, even kijken hoor. Ja, dan moet ik nou, zo doen. moet ik op telefoon even een stuk harder zitten. Ik denk dat het dan beter is. Want net keek ik weer, luister ik weer even naar het radiogeluid. En dat was best wel hard, mijn microfoon en zo. Ja, maar dat klinkt raar, hè? Als je nou jezelf weer teruggooit op de radio. Ja, maar overloop moduleert... Nou, kijk, ik hoor mezelf natuurlijk niet. Maar jij wel. Ja, ik hoor je wel nu. Ja, jij hoort mij wel. En ik, hoor mezelf, ook. Maar goed, eh, daar kunnen we even niks eh, aan doen. Jawel, toch? Ja, ik heb alleen geen geluid meer uit de box, eh, merk ik. Nee, dat kan kloppen. Kijk, nu weer wel, als het goed is. Ja, nu, hoor ik weer. Ik denk dat het is een beetje verkeerd om regelen. Even kijken, zo. Ja, dat kan allemaal op locatie. Ja. Moet even een beetje eh, pielen. Kijken of het wel thuis voor jullie ook eh, goed eh, hoorbaar is. Niet alleen hier op de ijsbaan in het uh, Zandvoortse in het centrum. Hey, goed, volgens mij klinkt het weer allemaal een beetje. En dan gaan we zo direct maar eens kijken hoe het hier op de ijsbaan gaat klinken. Dan moet er even alles weer wat harder zitten. Ja, dat gaan we zeker even doen. maar dat gaat helemaal goed komen. Hey, wij gaan luisteren naar de nummer 84. Eh, nummer 84 van dit jaar die is eh, van eh, Nederlandse bodem. Die heeft, even kijken, 10 weken lang in de lijst gestaan. Was goed voor 185 punten dit jaar. En dan heb ik het over niemand minder dan de winnares van vorig jaar van de Voice, geloof ik was het. Ehm. ja, vorig jaar de Voice, hè? Ja, ja vorig jaar. Samen met Hardwell hebben zij het nummer Perfect World gemaakt. Die is toen binnengekomen op een best wel hoge positie. Goed voor 22 punten in de eerste week. Het beste puntenaantal wat ze heeft, dat is 33. Eh, dat is goed voor een eh, zevende plaats. En dan heb ik het eh, over de nummer maand met Perfect World, de nummer 84 van dit jaar. de nummer 84. I'm holding back the darkness from the night. Hold on till It's not too late, not too late. zou goed dit nu mee eh, met de eh, final song eh, moeten beginnen. Maar volgens mij heeft hij een beetje een lange introotje, Maar dat komen we vanzelf achter. Daar is hij dan. Ehm, de nummer 83 van eh, deze week. Deze week, <laughs> bijna. Dit jaar. Meu met Final Song. De nummer 83 van eh, dit jaar. De Eurohit 2016. De top 100 van Europa. Is het meu met de eh, Final Song. Goed voor, uh, even kijken. Ik ben met alles gelijk. 188 punten. En naast me staat nog steeds Sander. Ja, dat klopt. Ja, vertel eens dan. Ja, ik heb een fantastisch jaar trouwens met jou meegemaakt tijdens de Euro Breakdown. Ja? Ja. Oké, vertel. Nou, we <laughs> hebben... Ik heb je bijna nooit gezien. Nee, de laatste tijd niet meer. Sinds ik eh, weer eh, ben begonnen met stage lopen natuurlijk. Oh, is dat het? Ja, toen ben ik heel weinig geweest. Maar daarvoor hebben we wel een eh, hele leuke tijd gehad. Met lachertjes en... nou, als je de bloepers naar voren gaat halen, dan lach je de Ja, er zijn er voldoende bloepers. Ik heb niks klaarstaan op tape. Helaas. Heb jij toevallig wat klaarstaan? Nee, hè? Nee. Nee, oké, dan gaat het goed, want die eh, <laughs> moeten we ook niet hebben. Hey, uh, dus een van de nummers eh, die, jij nu, die jij nog wel kent, denk ik. was in een periode dat jij weer, nou, wel weer af en toe erbij was. Week 28 is de volgende plaat binnengekomen in de hitlijsten. En die heeft er tot en met, ik moet af en toe wel scrollen hoor, week 37 ingestaan. Dan heb ik het over Time Flies. Ken je die nog? Ja, Time Flies. Heerlijk nummer vond ik dat altijd. Met uh, Once in a While. Ik denk dat een van... de ja, jij vond het lekker nummer. Nou, ik denk dat een van de grootste fouten is die ooit in de hitlijst heeft gestaan op uh, Justin fucking Bieber na natuurlijk. Ja. Um, kan ik helemaal niks aan doen, want hij heeft er wel ingezaan.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 Hij heeft er het langste van bijna iedereen ingezeten. Maar liefst 26 weken. Maar dan zou je denken waarom toch nog zo laag geëindigd. Nou dat kan ik je verklappen. Hij is nooit verder gekomen als een 28 e plaats. En hij heeft alleen maar onderaan in de lijst eh, der eh, lijsten gehangen. Nou, snel door met de nummer 80 eh, van dit jaar. Die is recent nog binnengekomen in de lijst. een paar weken geleden, ik denk zo'n zeven weken geleden...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 Hey, we gaan door met de nummer 76. Wie ertussen staan, dan ga ik je straks vertellen. Maar 76 is in handen van Ariana Grande. Mooie plaat met haar focus begin dit jaar in de lijst gekomen. Eh, Nederland met uh, All Night Long. En daarmee heeft ze een hele mooie 75e plaats eh, weten te bereiken. En de Helmondse Rochelle Peurts volgt een opleiding dan aan het Rock City Institute. En doet in 2007 mee aan het vierde seizoen van Idols. Nou, daar valt de zangeres in de theaterronde al af. Drie jaar later besluit ze dan eh, mee te doen aan de X-Factor... waar ze coaching krijgt van eh, Erik van Tijn. Ze weet samen met de groep Adelicious de finale te winnen. No Air, een cover van de hit van eh, Jordan Sparks... bereikt in 2011 dan de tweede plaats in de Nederlandse top 40. En in 2012 verschijnt dan haar debuutalbum You Versus Me... De singles What Alive en Untouchable blijven steken in de tipperaden. En die komen dus nooit in de echte Nederlandse hitlijsten terecht. In de Europese hitlijsten is zij daarmee eh, ook nooit terechtgekomen. In 2014 staat ze met eh, Yellow Claw op eh, Shotgun voor de tweede keer in de top 40. Shotgun houdt het 23 weken vol in de lijst en wordt haar grootste succes. In het voorjaar van 2015 is Rochelle terug in een eh, samenwerking met eh, Dirtcast met eh, Fool's Paradise. Nou, in 2016 wordt All Night Long haar derde top 40 hit. En in september scoort ze met Way Up haar samenwerking met Kalib Way de dance en bij de collega's. Maar ze heeft in ieder geval een hele mooie 75ste plaats met All Night Long weten te bereiken. Hey, we gaan door met de nummer 74 van dit jaar. Dat is een, eigenlijk een kerstnummer. Er staat op haar een uh, kerstalbum uh, van uh, dit jaar.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 the fat put them in your drawers All night, me a watching on the dawn Oh God, me a pray for your legs so fast De nummer 73 uh, van uh, dit jaar in de Europese top 100 is Aluna George samen met uh, eh, Poptaan met uh, eh, I'm In Control. We zijn alweer toegekomen aan het laatste nummer van dit uur. Op 32 is de nummer 70 gaan we draaien ervan. Op 72 eh, vonden we, vinden we Pink met eh, Just Like Fire met 239 punten. 241 punten is de nummer 71 Niall Horan met This Town. En de nummer 70 heeft ook 241 eh, punten, maar heeft meer weken in de lijst gestaan. Daarom de nummer 70. Dit is Calvin Harris met My Way. My way to say, at least I did it my way. My way to face, but in my heart I understand. I made my move. and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.